is een plaatsje vrij, dat is alleen bestemd voor jou. Ja, hoog in de hemel zal ik bij je zijn, omdat ik zoveel van je hou. Ik kon het niet geloven, totaal ondersteboven. Ik weet nog goed wat ik toen zei en dacht. En ik bleef maar naar je kijken, je kon me niet ontwijken. Oh nee, dit had ik never nooit gedacht. Want we zijn nog bij elkaar. Niet te geloven, maar het is waar. Hoog in de hemel is een plaatsje vrij, dat is alleen bestemd voor jou. Ja, hoog in de hemel zal ik bij je zijn, omdat ik zoveel van je hou. Hoog in de hemel is een plaatsje vrij, dat is alleen we gaan nog meer beleven. De liefde van mijn leven, dat ben je en dat blijf je voor altijd. Dus ik kan alleen maar zeggen, het is niet uit te leggen. Van jou heb ik nog geen seconde spijt. Oh nee, dit is nog lang niet klaar. Niet te geloven, maar het is waar. Hoog in de hemel is een plaatsje vrij, dat is alleen.